Zit van der Linde met het NOS-journaal. Winkeliers zijn blij dat grotere winkels vanaf 16 maart meer klanten mogen ontvangen. Volgens brancheorganisatie In Retail is dat hard nodig en is het ook mogelijk om de winkels veilig helemaal te heropenen. Bedrijfsorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland zijn teleurgesteld dat de winkels nog niet helemaal open mogen. Meer klanten in grotere winkels is één van de kleine aanpassingen aan het coronabeleid die vanavond bekend werden gemaakt. De lockdown wordt in ieder geval verlengd tot 30 maart. Dat geldt ook voor de avondklok. Het strafproces rond de dood van George Floyd is op de eerste dag al stilgelegd. Een politieagent wordt verdacht van moord zonder voorbedachte raden en doodslag. De aanklager wil er een derde aanklacht aan toevoegen. Daarop legde de rechter het proces stil om hierover te kunnen beslissen. Eigenlijk zou vandaag de jury worden samengesteld. Dat wordt nu uitgesteld. De zaak is zwaar beladen. George Floyd kwam om het leven bij een aanhouding. Dat leidde wereldwijd tot protesten tegen politiegeweld. In alle lidstaten van de Europese Unie verdienen vrouwen per uur minder dan mannen. Uit onderzoek van het Europees Statistiekbureau blijkt dat in 2019 mannen gemiddeld 14,1% meer verdienden. In Nederland was de kloof nog iets groter, namelijk 14,6%. Het verschil is het grootst in Estland. Daar ligt het uurtarief van vrouwen bijna 22% lager dan dat van mannen. In Luxemburg is het verschil het kleinst met 1,3%. Vliegtuigen en schepen uit het Verenigd Koninkrijk zijn vanaf nu weer welkom in Nederland. Volgens het demissionaire kabinet heeft het verbod geen toegevoegde waarde meer... omdat de Britse variant van het coronavirus zich inmiddels in Nederland heeft verspreid. Reizigers uit het VK moeten wel nog een negatieve test kunnen laten zien. Het weer nog, het is bewolkt met van tijd tot tijd regen. De temperatuur daalt naar 1 tot 5 graden vannacht.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 fine Thank you. van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFFM I find my way through the darkness I battle hard, that's how I'm made And I may not heal from all these bruises But I'll be better off this way So it rushes in you wanna get stronger.